Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het waterschap Noorderzeilvest is begonnen met het versterken van de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum. De dijk wordt aan de waterkant bedekt met een kleilag van anderhalf meter dik over een lengte van 800 meter. De klus gaat drie à vier weken duren. Ruim twee weken geleden dreigde de dijk van het Eemskanaal door te breken. Zo'n 800 inwoners van Woltersum en enkele dorpen in de buurt moesten hun huis uit. De versterking van de dijken was vorige week al aangekondigd op een bewonersbijeenkomst. In de Nigeriaanse stad Kano heeft de politie tien bomauto's ontmanteld. De meeste auto's stonden rond het hoofdkwartier van de politie, dat vrijdag ook al een van de doelen was van een bomaanslag. Daarbij kwamen 180 mensen om. Die verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Die probeert de christelijke minderheid uit het noorden van Nigeria te verdrijven. Vanwege de aanslagen zijn de veiligheidsmaatregelen in Kano de afgelopen dagen opgeschroefd. Aanhangers van de gedode Libische leider Muammar Gaddafi hebben de woestijnstad Beni Walid ingenomen. Dat melden strijders van de nieuwe regering in Libië. Bij de gevechten werden zeker vier verdedigers van de stad gedood. Op een aantal gebouwen hebben Gaddafi-getrouwen groene vlaggen gehesen, de vlag van het oude regime. Er zijn militairen naar Beni Walid gestuurd om de stad te heroveren. Veel inwoners horen bij een stam die trouw is gebleven aan Gaddafi. De stad was een van de laatste bolwerken van de dictator die in oktober werd gedood. De marechaussee heeft vanochtend twee militairen aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling en bedreiging van een 19-jarige militair die is gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. De twee zouden hun slachtoffer hebben mishandeld en bedreigd en ook andere strafbare feiten hebben gepleegd tegen de 19-jarige militair. Het weer. Vannacht buien met kans op hagel en onweer. Temperatuur in het binnenland rond het vriespunt en 4 graden aan de kust.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 Goedenavond, heer Joop van Nes. Goedenavond, Daan. Ja, eh, luisteraars, inderdaad, eh, de tweede alweer van het jaar. En we hebben van, eh, vanavond ook weer een gast, een hele speciale gast. Bij ons is Rob Petersen. En Rob Petersen heeft misschien wel een van de meest kenmerkende stemmen die er is. Want je herkent hem overal uit. Tenminste, als je regelmatig op het circuitpark Zandvoort komt. Goedenavond Rob, hartelijk welkom. goedenavond Joop, goedenavond Daan. Ja, leuk om hier te zijn. Ik vind het eh, ja, heel erg leuk dat ik een keer mee mag doen. En uh, ja, kan, kan genieten van mooie muziek. Ja, daar, gaat het ook over. Want eh, dit programma dat, dat is voor de liefhebber van goede muziek. En dat, jij hebt een heel divers scala muziek meegenomen. Gigantisch, het gaat vanaf 51 tot en met 71. 70 en alles ertussenin. Ja, dat was zo mooi. Je zei tegen me, kies jij maar even 20 platen uit en dan ga je dus kijken wat je zelf hebt. En het is digitaal natuurlijk tegenwoordig. En dan, ja, dan maak je er een soort mix uit met nummers die je wat doen en nummers die een speciale reden hebben. En eh, ja, dan is dit lijstje uit, eh, tot stand gekomen. En dat is ook de bedoeling van dit programma. Als we gasten hebben, dan vraag ik altijd, joh, stuur me wat nummers in en dan gaan we kijken wat we ermee kunnen doen. Het, eh, we begonnen met uh, Creedence Clearwater Revival met Born on the Bayou, eh, een hit uit 1969, lang geleden. Het was een lang nummer, ruim vijf minuten, vijf en half minuut zei je daar. Ja. Ehm, dat zal nog wel een paar keer gebeuren met lange nummers, maar we gaan eerst zo meteen met drie nummers beginnen. Fleetwood Mac, You Lost the Bentley, en daar heb ik een live registratie meegenomen Rob. Mooi. Echt heel speciaal. dan Jefferson Airplane, White Rabbit, toch wel eh, een groot hit van ze geweest. Ja, White Rabbit, uh, altijd iets wat me bij is gebleven, omdat ik toen in de laatste jaar van de lagere school zat. En dat, dat was gewoon iets, iets bijzonders. Dat, eh, dat, klonk op zo'n manier waarbij je zegt, ja, dat blijft eh, bij je. En vandaar ook, en ook Fleetwood Mac heeft een bijzondere betekenis voor mij, dus vandaar dat Helemaal goed. uitgekozen. Want ja, ja Fleetwood Mac, daar hebben we het net over gehad. <laughs> maar Jefferson Airplane is ook later als Jefferson Starship, heeft het ook nog behoorlijk aan de weg getimmerd. Ja, ja zeker. was een goede band. ja mooie muziek. En dit is echt zo'n beetje eh, ja, van die psychedelic uh, muziek uit die tijd. Dat White Rabbit, als je het verhaal helemaal gaat vertalen, dan ja. krijg je een hele maffe tekst. Maar dat is juist zo leuk. <laughs> Dat had je toen in die tijd. En dan als laatste van de drie, Joe Cocker. Ben ik een ontzettend grote fan van. Ik eh, ben van hem leren hou, gaan leren houden door Woodstock. Daar trad hij natuurlijk op. En we hebben meegenomen de letter. Ja, de letter is uh, ja, toch iets aparts. Komt ook echt van Woodstock af. En ja, het mooie is, uh, Joe Cocker, ik heb hem twee keer live gezien. Twee keer begon hij ongeveer een uur te laat.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 I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Escus okay. praten. Jo Kokker, heerlijke muziek, eh, Rob. Ja, geweldig. Uh, eh, Roetstok, hè? Optimaal voor me. Ja, ja, ja. Goed, Ehm, je, je, hebt eh, een verhaaltje bij het volgende nummer. Dat is de American Song van eh, Led Zeppelin, van ja, Led Zeppelin 3. Ja, Prachtige album van ze is eh, waanzinnige band. Dat was mijn allereerste live concert. En dat blijft natuurlijk bij in de oude rij. Ik ben er ook een beetje doof geworden, is nooit helemaal meer hersteld. Maar ja, het was gewoon een fantastisch uh, Dat je dat mee mag maken. Led Zeppelin met Immigrant Song is een, ja, een lekkere partij herrie, zeg maar. Dat, daar hou ik wel van. <laughs> Goed, daarna, ja, wat betreft dan het verschil tussen Led Zeppelin en, en dan de man papa's, dat, en dan Monday Monday, dat is levensgroot natuurlijk. Dat is een levensgroot verschil, maar ik heb hem toch meegenomen omdat uh, ja, Monday Monday iets, iets uit een bepaalde tijd komt. En dat dat uh, ja, weerspiegelt eh, die, die jaren waar het uitkomt. En ja, dat is wel leuk. half zestig jaren. Ja, zeker. En het laatste nummer, omdat ik ja, George Harrison met Bangladesh, ja, Bangladesh maakt heel veel indruk op mij destijds, wat er allemaal gebeurde. En ja, George Harrison was mijn, eigenlijk, ja, was eigenlijk mijn groot idool uit de Beatles. En dat was zo'n indrukwekkend nummer. Dat was ook de meest rustige Beatle volgens ja, dat Ja, een hele mooie vent. En, eh, had ook een hele goede connectie met Jackie Stewart. En dan heb je dan toch weer die link die, hey, <laughs> eh, die dan bij mij <laughs> Goed. Let's eh, Led Zeppelin, Immigrant Song, Mamas and Papas Monday Monday en George Harrison Bangladesh. Kom maar dan. whenever Monday comes But whenever Monday comes You can find me crying All of the time Monday, Mondays. Het zijn er toch weer lekkere plaatjes. Hebben het Robert weer goed gedaan. Ja, dat heeft inderdaad goed uitgezocht, uh, Daan. want, eh, ik kan me nog herinneren uit die tijd dat er ook in Zandvoort een concert voor Bangladesh was. Dat was in de oude kabeloods aan de Vondellaan. Ja. En dat was heel erg druk bezocht. Het was goede muziek. En op een gegeven moment een gigantische knokpartij. Ongelooflijk. Mhm. En eh, daar stond Wim Buchel ineens. onze eigen Wim Buchel, achter dan judo. Met zijn rug tegen de muur en twee klapstoelen in zijn hand. Van kom maar jongens. En er stond een hele kring omheen. En ze dorsten het niet. <laughs> Ze deden het niet. Het was erg krap van hem dat hij dat deed. Ja, maar dat, zie ik hem eh, ook helemaal doen. Ja. Dat was zeker in die tijd. En eh, als was iemand waar je beter omheen kon lopen dan er doorheen. Ja, dat, denk ik eh, ook. Duidelijk. Hij was toen beheerder van die camping die erachter lag. En hij had de, de, de, de bewaking, ja, orde had hij voor dat concert. Dat staan we nog bij als de dag van gisteren. Goed, volgende drie nummers, want het is alweer vijf over half negen, luisteraars. U luistert natuurlijk nog steeds naar Golden CFM, het gouden oude programma van onze eigen CFM eh, Zandvoort. We gaan door met Lemon Pipers Green Tambourine die heb ik uitgezocht, want jij had een nummer uitgezocht. Dat was eh, uit 1992 volgens mij of zo. Ja, dat klopt. Dat, dat was iets wat, eh, waarvan naar mijn idee een nummer bestaat uit de jaren 60, maar jij kon het niet vinden. Nee, ik kon nou, dan ga ik je niet tegenspreken, want jij bent veel meer van muziek dan ik. <laughs> dus uiteindelijk de Lemon Pipers zijn in plaats gekomen. Ja, en toen zei je vanavond eh, van, nou dat ken ik niet. Maar je blijkt wel ja, dat ik Ja, ja, dan ken je het dus wel als je het hoort, maar dat is meestal... Ik heb het gewoon uitgezocht omdat het een ontzettend gezellig lekker nummer is. ook een hit uit de 68, One Hit Wonder volgens mij, van de Lemon Pipers. Dan gaan we naar eh, een man, een hele grote Nederlander, denk ik. Ramse Shaffi. Ja, Ramse Shaffi uitgekozen omdat ik in eh, de tijd dat ik nog op school zat, tussen mijn 16e en mijn 18e kennen me, gingen we heel veel naar, de, eh, veel naar cabaret toe. En uh, Shaffi trad altijd wel ergens op in Amsterdam. en ja, de man stal je hart op een enorme manier. Dus dat zal vol warmte en liefde in die man, dat is echt wel heel apart. Heeft is dus ook een, met, mooi met nummer uitgekozen? Niet zo groot nummer, maar Shaffi is. Ja, dat is, dat is heel apart zelfs. Ja, dat is apart nummer. Maar had trad hij toen al op met, met Lisbeth List? Eh, ja, hij heeft wel eens opgetreden toen al met eh, Lisbeth List. Oké, oké. Maar het was gewoon, ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon een heel mooi nummer. Dus uh, eh, Ramse een, man die we niet moeten vergeten eigenlijk. Nee, zeker niet. gebeurt ook niet, denk ik. Dan de Rolling Stones, Painted Black. Ja, Painted Black, gewoon met de Rolling Stones erbij horen, zeg maar. Ja. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan zeggen. Maar Line of Cars en de Painted Black, gaan we weer naar de auto's toe. Toch toch weer naar de auto's, hè. <laughs> okay. Goed Rob, we gaan ze laten horen. Kom maar dan. Bye. reflections of the music that is mine. Painted Black. Rolling Stones, een grote hit uit 1966. Ik, herinner het me als de dag van gisteren, echt. Dus, Dit zijn bepaalde nummers die blijven in je hoofd zitten. als ze het nu nog spelen, dan klinkt het toch zo goed. Ja, dat denk ik denk uh, eh, wat je eigenlijk bij wijze van spreken gisteren gemaakt kon hebben. Ja, ja, ja. Maar het is wel bijna 50 jaar geleden. Ja, nou, <laughs> we worden oud, joh. <laughs> ja, nou, hun ook. <laughs> Dus goed, we gaan zo nu naar eh, drie eh, nummers die eh, qua tempo totaal verschillend zijn. Ja, het zijn totaal verschillend Born to be Wild gewoon uit, eh, nou, de beroemde film Easy Rider. Ja, Easy Rider. is een eh, ja, diepe indruk achtergelaten. En nog steeds een droomwens om dat ooit een keer zelf te gaan doen. Ja, dat kan ik niet eens meer voorstellen. Het zal altijd wel een wens blijven zeg maar we gaan er toch voor. <laughs> Oké. Daarna de Seekers. Dat was toch voordat de nieuwe Seekers er waren. De carnaval is over. Ja, gewoon een mooi nummer. Eh, ja, een heel, heel, lekker nummer. Het uh, komt toen was ik een jaar of tien of zo. En dat, eh, ja, dat, dat klonk gewoon mooi. En dan zat je thuis voor de radio met zo'n mooi plaatspelertje. Ja, ja, ja, ja. ja had je dat soort nummers. Of je had eh, een cassette recorder en dan voor de radio houden en opnemen. Ja, ja. Dan, dan, altijd doorheen geluld natuurlijk. <laughs> Familiegeluid op de achtergrond. Ja. <laughs> En dan misschien wel in mijn ogen het mooiste nummer van de Beatles. Ja, dat vind ik zelf ook. En McCartney song, Michel. Ja, prachtig. gewoon, eh, het is een, een, is een eenvoud eigenlijk. Ja. Uh, zo'n mooi nummer, ja. Dus ik denk, de Beatles horen er wel bij uit mijn selectie. Ja, vandaar dat hij eh, meegekomen is. helemaal goed. Luistert u naar Steppenwolf, The Seekers en The Beatles. Thank you. the call. Michelle Michelle, ma belle Sont des mots qui vont très bien ensemble Très bien ensemble I love you, I love you, I love you That's all I want to say Until I find a way I will say ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see oh, what you mean to me until Nou, nou, nou, nou. Tijd van hè? Ja, de tijd is er weer. Het klokje van gehoorzaamheid tikt. Rob, heel helaas. ja. we, we, hebben nog, ja, we hebben maar een uur, daar hebben we het al over gehad. ik wil in ieder geval nog zo meteen Pink Floyd draaien met Arnold Lane. Nou, ben ik het allemaal mee eens, want ik had ook zelf opgegeven. dus dat is geen enkel probleem. Ja, kijk, ik heb nog wel drie andere nummers staan, maar ja, deze springt met kopperschouders er bovenuit voor mij. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Een hele grote Pink Floyd. Een andere keer anders Heb jij, heb jij Pink Floyd wel eens live gezien? Ja. Eén keer live. Oh. Eh, twee jaar geleden of zo hadden een soort eh, re-live show van ja, eh, Australië. Dat was ook erg goed. Ja, dus... Maar het is, het is een, ja, het is een heel aparte band. Het is een van je, van je jeugd, zeg maar. Symfonische rock. Dus ja, deze mensen moesten erbij zijn. Ja, ja zeker. Dan, gaan we ook draaien. Laat me horen, Daan. Het was in ieder geval weer een nieuwe aflevering van Golden Scene Luisteraars graag tot over twee weken voor de volgende.